dat je niet mag geven aan kinderen onder de drie. En al helemaal niet aan een te vroeg geboren baby die daardoor heel zwak was... vertelt verslaggever Roel Pauw. De moeder heeft altijd volgehouden dat het middel via haar borstvoeding in de melk terecht kwam. Ze gebruikte het zelf, maar uit forensische test is gebleken dat dat niet kan... Tenminste Tenminste niet in de hoge doseringen die zijn vastgesteld in de moedermelk. Dus ze moet het er zelf ingestopt hebben. Ook was de moedermelk verdund. Het meisje zou hierdoor een hartritmestoornis en ademhalingsproblemen hebben gekregen. De rechter heeft de vrouw veroordeeld voor poging tot moord op haar dochter. De vrouw was arts. Volgens de rechter wist ze heel goed waar ze mee bezig was. Er zijn drie meisjes van 13 en 14 opgepakt voor een steekpartij in Den Helder. Gistermiddag werd daar een meisje van 17 neergestoken. Ze moest naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Alle drie de verdachten wonen in Den Helder. Weer een nieuw hoofdstuk in Kate Gate. Er is nog een familiefoto opgedoken die gefotoshopt lijkt te zijn. Dit keer van koningin Elisabeth met haar kleinkinderen. Die komt uit 2022, zou gemaakt zijn door de Britse prinses Kate... en is volgens een fotobedrijf bewerkt. Op de foto zijn kleine foutjes te zien in onder meer de kleren van de koningin. Kate kwam twee weken geleden al in het nieuws toen een foto van haarzelf bewerkt bleek te zijn. Ze gaf toe dat ze af en toe experimenteert met Photoshop. En in de Tweede Kamer gaat het vandaag over koetjes en kalfjes. Ja, moeten dieren in stallen meer ruimte krijgen of niet? Of de wet er komt hangt vooral af van de PVV, zegt verslaggever Ewout Kiewiet. PVV-dierenman Dion Graus hoopt van wel, maar... In die grote fractie wordt er ook anders gedacht dan, eh, dan Dion Graus. Dus daarom is er ook echt discussie in die partij. Ja, wat gaan we nu doen vandaag? Eh, en daarom moet het vandaag in de fractievergadering beslist worden. En misschien speelt de formatie hier ook wel een rol... want er wordt gesproken met de BBB, die natuurlijk een heel andere kant op wil. Dus het is echt nog spannend wat de PVV gaat doen. We weten het eigenlijk gewoon echt nog niet. Ja, als het plan er niet komt, liggen er nog alternatieven van het demissionaire kabinet... en een voorstel van de VVD en D66, maar die gaan wel allemaal minder ver. Het weer in het noordwesten wat regen, maar op veel plekken piept de zon er ook wel even door vandaag. 12 graden op de Wadden, 17 in Limburg. Morgen wat meer zon en het blijft lekker, 15 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWW. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat 9 kilometer file tussen Akersloot en Knoop het Velzen door bergingswerkzaamheden op de A22. Beverwijk richting Velzen bij de Velzen-tunnel. Er was een ongeluk gebeurd, de weg is weer vrij, maar er staat nog wel 5 kilometer file vanaf knooppunt Beverwijk. Op de A10 Watergaasmeer Koenplein tussen afrit Amsterdam Centrum en Amsterdam West 10 minuten vertraging. 20 minuten op de A10 watergraafsmeer de Nieuwe Meer tussen knooppunt Koenplein en knooppunt de Nieuwe Meer. 8 kilometer file. Het eh, wegdek is daar in heel slechte toestand linkerrijstrook kan nog wel dagen dicht zijn. En 197 Heemskerk richting Beverwijk tussen de Plesmanweg en Velsenoord noord 3 kilometer file, een half uur vertraging. En 201 Hilversum Uithoorn, 10 minuten vertraging tussen eh, afrit Nederhorstenberg en Loenersloot. En 402 Maasen loenen is in beide richtingen dicht door een brand tussen Maasen en Breukelen.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 Het blijft onduidelijk waarom die loodgieter doelwit is. Zangeressen, sporters en politici die slachtoffers zijn van deepfakes doen aangifte. Het AD schrijft over een drukbezocht online platform met pornofilmpjes... waarin gezichten van BN'ers zijn gemonteerd. Minister Jesselgus noemt die filmpjes misselijkmakend. Een vrouw uit Utrecht is veroordeeld tot 11 jaar cel... voor poging tot moord op haar pasgeboren dochter. Volgens de rechtbank is bewezen dat ze de baby vergiftigde moedermelk gaf. De vrouw heeft steeds ontkend. Het weer, in het noordwesten kans wat regen.